Wonden. Van hen liggen er nog 83 in het ziekenhuis, 32. De Italiaanse politie heeft 116 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar maffiapraktijken. De meeste zijn aangehouden in de zuidelijke regio Calabrië, maar ook in Rome werden mensen opgepakt. Onder de arrestanten zijn behalve leden van de maffia ook politici, advocaten, artsen en ondernemers. Ze worden verdacht van moord, drugshandel, corruptie en grootschalige fraude. In Ritten bij Vlissingen zijn drie havenwerkers gewond geraakt... toen de bliksem insloeg in de kraan waarmee ze in een schip werden gehesen. De mannen werden zelf niet geraakt door de bliksem. Een van de drie was volgens een woordvoerder van de brandweer verminderd aanspreekbaar. Alle drie de mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door het hele land zijn meldingen van zware regenbuien. Met name op Texel zijn meldingen van wateroverlast. En dan nog het actuele weer. Nu en dan schijnt de zon, maar door de drukkende warmte blijft de kans op stevige buien. Morgen min of meer hetzelfde weertype bij een graad of 28.